van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst zijn er meer kinderen met obesitas dan met ondergewicht. Dat blijkt uit schattingen in een nieuw rapport van UNICEF. Volgens de organisatie heeft bijna 1 op de 10 kinderen tussen de 5 en 19 jaar ernstig overgewicht. Dat aantal neemt al jaren toe en zal verder toenemen, verwacht UNICEF. Dat is te wijten aan de toename van de verkoop van ongezond en zwaar bewerkt voedsel... met veel vetten en suikers. Dit soort eten is vaak goedkoper dan groente en fruit. UNICEF vindt dat overheden, bedrijven, ouders en scholen hiervoor verantwoordelijkheid moeten nemen. Het parlementsgebouw van Nepal is vermoedelijk compleet verwoest bij een brand. Het gebouw werd bestormd door demonstranten en in brand gestoken. Het gebeurde op de tweede dag van grootschalige anticorruptieprotesten in Nepal. Elders in het land zijn zeker 900 gevangenen ontsnapt... toen twee gevangenissen werden bestormd door betogers. Volgens het leger zijn de protesten gekaapt door railschoppers en plunderaars. Maandag schoot de politie 17 demonstranten dood. De VN wil dat het geweld door de autoriteiten wordt onderzocht. De benoeming van de nieuwe Franse premier Le Cornu kan op weinig enthousiasme rekenen vanuit de linkse en radicaal-rechtse oppositie. Zo noemt Marine Le Pen de nieuwe premier de laatste strohalm van president Macron. Premier Le Cornu is de vijfde premier in minder dan twee jaar tijd. In het Zeeuwse Westkapelle is aan het begin van de nacht een grote duinbrand geweest. De brandweer zegt dat het vuur snel om zich heen greep... maar dat is voorkomen dat de brand oversloeg naar een strandpaviljoen. Inmiddels is de brandmeester en wordt er nageblust.